uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Vanaf maandag geldt in een groot deel van de wereld een maximumprijs voor Russische olie die over zee wordt vervoerd. 60 dollar per vat in plaats van de marktprijs van ongeveer 67 dollar. De EU-landen sloten daar gisteravond een akkoord over... en de G7 met belangrijke industrielanden sluit zich daarbij aan. De maatregel moet Rusland treffen... De EU zelf voert maandag een nog strenger beleid in... een volledige boycott van Russische olie. Paus Johannes Paulus II liet in zijn tijd als bisschop van Krakau... veroordeelde pedoseksuele priesters in zijn bisdom overplaatsen... en in een ander bisdom verder werken. Dat blijkt uit Poolse documenten die door een Nederlandse journalist zijn opgespoord. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de Poolse paus pas in 1985 van kindermisbruik door geestelijke hoorde toen hij al een tijd pauze was. De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over de snelweg A12 afgesloten vanwege instortingsgevaar. Het blijkt dat de constructie te zwaar is voor de ondersteuning. De Nelson Mandela-brug is al sinds de jaren 90 in gebruik. En de gemeente kan niet zeggen of er sprake is van acuut instortingsgevaar. Rijkswaterstaat doet onderzoek. De A12 blijft wel gewoon open. Een van de gewonden van de brand gisternacht in een appartementencomplex in Arnhem is overleden. Zes mensen raakten gewond, één bewoonster was er slecht aan toe en is in het ziekenhuis overleden. De oorzaak van de brand in Arnhem is nog onbekend. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De ploeg won gisteravond met 3-2 van Servië. Vandaag beginnen de achtste finales met als eerste wedstrijd Nederland tegen de VS om 4 uur vanmiddag bier bij Oranje worden opgesteld is nog niet duidelijk. Een aantal spelers heeft griep, zegt Ponscoach Van Gaal. Het weer bewolkt, overdag op een enkele plaats wat zon, maar het blijft koud. Maximaal 4 graden en ook zondag overwegend bewolkt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 20 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A9 die Diemen richting Alkmaar. Er staat een auto met pech tussen Amstelveen en, en Badhoevedorp 8 kilometer. Je verliest 20 minuten reistijd.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 Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me. You and I. can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo.